Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigen konden vannacht korte tijd niet landen of opstijgen in Nederland. Er was een storing bij de luchtverkeersleiding. Veel vluchten moesten uitwijken naar het buitenland. Inmiddels is de storing verholpen. De oorzaak is niet bekend. De groep Nederlanders die niet of onvoldoende te eten heeft... is de afgelopen twee jaar niet verminderd. Dat concludeert het Rode Kruis uit een enquête. Hierin zegt 9% van de ondervraagden wel eens te weinig te eten te hebben. 14% zegt ook te maken te hebben met bijvoorbeeld ongezond of eenzijdig voedsel. Demissionair minister Ollongren zal het Israëlische oorlogskabinet zeggen... niet nog verder te reageren op de Iraanse aanval van zaterdag. In Nieuwsuur zegt de defensieminister dat escalatie op escalatie uiterst riskant is. Ollongren spreekt vandaag met de Israëlische minister van Defensie. De hoogste commandant van het Israëlische leger zei gisteren dat er wel een tegenreactie komt... maar dat het land niet uit is op een grote oorlog in de regio. De verdachte van een mesaanval in een kerk in Sydney handelde vanuit religieus gemotiveerd extremisme, dat zegt de Australische politie. De aanval wordt daarom beschouwd als terreurdaad. Bij de aanval tijdens een Assyrische dienst raakten mensen gewond, onder wie de voorganger, een 16-jarige jongen, is opgepakt. Het CDA pleit voor een motiemaximum in de Tweede Kamer. De partij vindt dat er tijdens debatten veel te veel moties worden aangevraagd... waar vervolgens ook telkens over gestemd moet worden. Voor vandaag staan er bijvoorbeeld al 114 op de agenda. Het CDA stelt daarom voor om voortaan nog maar twee moties per debat per persoon toe te staan... Het is al vaker geprobeerd om het groeiende aantal moties te beperken.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 Veel vluchten moesten uitwijken naar het buitenland. De storing is inmiddels verholpen. De ziekte blauwtong bij schapen en koeien keert dit seizoen vrijwel zeker terug. Deskundigen verwachten dat het dodelijke virus heeft overwinterd. De ziekte dook vorig najaar na 15 jaar weer op in Nederland. Het CDA pleit voor een motiemaximum in de Tweede Kamer. De partij vindt dat er tijdens debatten veel te veel moties worden aangevraagd. Het CDA stelt daarom voor om voortaan nog maar twee moties per debat per persoon toe te staan.